Drie uur. Freddy van met het NOS-journaal. Bij een grote controle in Vlaardingen heeft de politie elf Albanese inklimmers uit vrachtwagens gehaald. De Albanese probeerden met de trucks mee naar Engeland te komen. De mannen van tussen de 19 en 32 jaar oud werden gevonden met behulp van speurhonden. Ze moeten terug naar Albanië en hebben voor twee jaar een inreisverbod voor de Europese Unie gekregen. Alleen al deze maand haalde de ferrymaatschappij in Vlaardingen 50 Albanese uit vrachtwagens. De Amerikaanse hotelketen Marriott onderzoekt een groot datalek bij een dochterbedrijf. Onbekenden hebben mogelijk vier jaar lang toegang gehad tot het reserveringssysteem van dochterbedrijf Starwood. Daaronder vallen de hotels Sheraton, Meridian en Westin. De database bevat informatie van zo'n 500 miljoen hotelgasten. Het is een van de grootste datalekken uit de geschiedenis. Het is niet duidelijk of er ook gegevens van Nederlanders zijn gestolen. En het Frits Philips Lyceum in Eindhoven heeft een leerling van 16 van school gestuurd... naar aanleiding van een meme-account op Instagram. Een meme-account, daar doen eh, leerlingen filmpjes op. Dus een aantal leerlingen voor een dag geschorst. Er stonden foto's en bewerkte video's van leraren en medewerkers van de school op... waarbij sommige belachelijk werden gemaakt. Het weer, stapelwolken, hier en daar zon, aan de kust soms een bui...